Vijf uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse regering wil het geboortetoerisme gaan inperken. Het gaat dan om zwangere vrouwen die speciaal naar de VS reizen om daar te bevallen... zodat hun kind de Amerikaanse nationaliteit heeft. Er zijn zelfs reisbureaus die hierin gespecialiseerd zijn. Het Witte Huis spreekt van een enorme maas in de immigratiewet... en gaat daarom de visumvoorwaarden aanscherpen. Aanvragen worden afgewezen als vrouwen alleen voor een bevalling lijken te komen. Zwangere vrouwen die een legitieme reden voor hun bezoek kunnen geven... zoals familiebezoek of een zakenreis, mogen wel komen. Vrouwen uit visumvrije landen zoals Nederland vallen buiten de regeling. De gemeenten Utrecht en Rotterdam gaan op grote schaal gemeentelijke gebouwen controleren op de aanwezigheid van lode waterleidingen, zeggen ze tegen de NOS. Water uit lode leidingen kan schadelijk zijn voor de gezondheid, met name voor jonge kinderen. Utrecht begint met een controle van de basisscholen en kinderdagverblijven die voor 1960 zijn gebouwd. Toen mochten er nog lode leidingen worden gebruikt. Rotterdam controleert de komende maanden alle panden die door de gemeente worden beheerd. Amsterdam is al begonnen met het vervangen van lode waterleidingen. In Zwitserland is een gouden munt van een kwart frank gepresenteerd... met een doorsnee van nog geen 3 millimeter. Het is volgens de Zwitsers het kleinste gouden muntstuk ter wereld. Ze willen daarmee demonstreren hoe vaardig de Zwitserse muntmeesters zijn. Op het kwartje staat een afbeelding van Albert Einstein... die met het blote oog niet of nauwelijks te zien is. Van het gouden muntstuk zijn 999 exemplaren geslagen. Die zijn verkocht voor 199 frank per stuk, omgerekend 185 euro. Voor dat bedrag kregen de kopers er een vergrootglas bij. Het weer, het is bewolkt met lokaal mist, minima tussen min 2 en plus 5 graden. Daarna een overwegend grijze dag met in het noorden wat motregen. In het zuiden kan de zon even gaan schijnen en het wordt 3 tot 7 graden.